Goedemorgen, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Maarten van der Weijden heeft de finish van zijn Elfsteden triathlon gehaald. Hij zwom, fietste en wandelde de Elfstedentocht achter elkaar... en kwam vanochtend na 8 dagen en 600 kilometer over de finish in Leeuwarden. Hij deed het allemaal om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. En dat maakte het een week met veel emoties. Afgelopen week hebben we het leven gevierd. Terwijl we de duisternis recht in de ogen hebben gekeken. Niemand van ons weet welke thuisnis ons te wachten zal staan. Laten we het leven blijven vieren. inmiddels is er 3,7 miljoen euro opgehaald. Het was weer mis in Rotterdam vannacht. Bij verschillende schietpartijen in die stad zijn twee mensen gewond geraakt. In het centrum van de stad werd een man beschoten en de politie denkt dat dat gebeurde na een ruzie. In het noorden van Rotterdam werd een andere man beschoten en waarschijnlijk gebeurde het daar door leden van een groep die daar rondhing. De Grieken gaan vandaag opnieuw naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. De conservatieve partij van premier Mitsotakis lijkt de overwinning te gaan pakken. Hij hoopt dit keer ook een absolute meerderheid te behalen. Vorige maand in de eerste ronde haalde de partij van die premier 40% van de stemmen. En een schattige behaarde nelpaard. Zo ziet de winnaar van een Amerikaanse hondenwedstrijd eruit volgens de jury. De eerste prijs gaat in die competitie niet naar de mooiste, maar naar de allerlelijkste hond. De Ugliest Dog in the World Contest. Al doen er vrijwel alleen maar Amerikanen mee. De winnaar van dit jaar is Scooter, een Chinese gekuifde naakthond uit Arizona. Hij heeft wit pluishaar op zijn kop en heeft maar twee pootjes waar hij iets mee kan. En een scheve tong die altijd uit zijn bek hangt. Scooter, you're going to New York! The world's ugliest dog is Scooter. Congratulations. How do you feel, Scooter? Ja, daar gaf de hond dan weer geen antwoord op. Hij wint 1600 dollar en mag ook naar een tv-show. Heb ik nog het weer voor je. Het wordt weer zo'n zonovergrote dag met een graadje of 30.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 Ik ga ze natuurlijk allemaal eh, introduceren. En de eerste die klaar staat is het Jasper Blom kwartet. Zij hebben een album gemaakt in 2019 dat heet Polyphony. Het is live opgenomen in het Bimhuis in Amsterdam. En Jasper Blom speelt tenorsax, Bert Joris op trompet, Jesse van Ruller op gitaar, Frans van de Hoef op dubbelbas en Martijn Vink op drums. Het nummer heet Fontaine, Jasper Blom Quartet. Dat was dus het Jasper Blom Quartet. Live opgenomen in het Bimhuis in Amsterdam in 2019. Ik ga verder met Jan Garbarek. Jan Garbarek is een Noorse tenor- en sopraansaxofonist... die inmiddels al 76 is en al heel lang dus in de jazz... klassieke muziek en de wereldmuziek actief is. Hij heeft een eh, groot aantal albums uitgebracht onder zijn eigen naam... maar heeft ook veel samengespeeld met een aantal grote artiesten... waaronder Keith Jarrett... En van Keith Jarrett eh, heb ik een album uitgekozen waarop Jan Carbrack meespeelt. Het komt uit 1974, het heet Belonging en het nummer heet Blossom. Het is iets te lang voor deze uitzending en daarom ga ik het eh, niet helemaal draaien. naar de klanken van Keith Jarrett samen met Jan Garbrick. De nummer eh, duurt veel te lang voor deze uitzending. Daarom eh, stoppen we hem nu en gaan we verder. Want ik heb nog veel meer eh, mooie artiesten. Zoals gezegd, de uitzending staat in teken van North Sea Jazz. En daar komen vele artiesten. En een van die vele artiesten is ehm, Andrew Surreal. Hij is inmiddels 84 ehm, jaar. Hij is een drummer. Hij staat bekend als een free jazz drummer. Maar hij heeft ook een enorme carrière achter de rug met vele andere artiesten. Zijn grote voorbeeld is Philly Joe Jones. Hij heeft ook lang gespeeld in, het, ehm, in de band van Cecil Taylor. Ongeveer 15 jaar. En heeft vele albums met eh, andere artiesten opgenomen. Maar ook onder eigen naam. En ik heb een album uitgekozen uit 2021. Het heet The News. En het nummer heet Go Happy Lucky. Andrew Cyril. thank you Música Andrew Surreal Quartet. Van het album in nieuws. Ik ga verder met eh, de jazzzanger Kurt Elling. Ook hij komt naar North Jazz. En van zijn album Live in Chicago ga ik draaien. Going to Chicago. Kurt Elling samen met John Hendricks. to Illinois just as fast as I can. You New York women think you'll make a fool of any man. You play all kinds of games and you will cheat if you can. Use love like a tool and make a man a fool. Ha! What a beautiful motto. I got my money, that's it. How can you mind if I split, little baby? I'm going back where a woman really knows the way to treat a man. People are friendly without no hidden plan. It's the best in the Midwest it's a real down city full of good folks who come from home. And when I get back, I will never roam far from my little shy town. Well, goodbye, farewell. I might see you later. Going to Chicago but I can't take you. I come from Shy Town. Yeah, yeah, yeah. Shy Town is my town. Well, I'm going to Chicago. Pretty baby, I'm sorry, but I can't take you. No use in crying. Yeah. No, no, no. Tired of your lie. Yeah. Well, there ain't nothing in Chicago for a monkey woman to do. I got to quit ya. Can't make it with ya. When you see me coming, baby, Woo! raise your window High high. your window to the sky. Yeah. When you see me coming, mama, I want you to Raise your window high. Catch me passing on the fly. Yeah. And when you see me passing, mama, I want you to hang your head and search cry. your soul and wonder why. Yeah. Well, hurry down, Dr. Sunshine what tomorrow brings. Tomorrow, tomorrow. Hurry down, Dr. Sunshine. Pretty baby, and see what tomorrow brings. Tomorrow, tomorrow. Don't you know the sun went down? and tomorrow brought us rain. Tomorrow brought sorrow. so mean and evil. You do things you ought not do. I, you're a mean one. Uh, yeah, yeah, yeah. First time I seen one. Well, you mean, you mean. You know what I mean? You mean, baby and you do things you ought not do. You used to be cool, now find yourself a new fool. But you got my brand of honey, so I guess I'm gonna have to put up with your Hate you and your town, that's why I got to put you down. Goodbye. Ja, dat is wat je met recht een duet eh, kan noemen. John Hendricks samen met Kurt Elling. Ik ga verder met Samara Joy. Samara Joy is een jazzzangeres. Ze is nog maar 23. Eh, en ze heeft al eh, twee albums uitgebracht en een aantal grote prijzen gewonnen. Dit jaar nog heeft ze het ehm, Best Jazz Vocal Album gewonnen bij de Grammy Awards... en was ze de Best New Artist. En daarmee was ze de tweede jazzartiest vrouwelijke jazzartiest die deze prijs won. Na Esperanza Spelding in 2011. Ik heb er eh, eerder gedraaid. Toen speelde ze samen met Emmett Cohen. En dit komt van haar eh, recente album A While uit 2022. Samara Joy. Round Midnight. timidly. There's a brand new day inside at that time midnight. Life's a game of chance, and you are just one of the minor players Look for what you love the day to sadness every day is gonna bring some gladness. So take what you can of the gladness. today. Joy, een geweldige zangeres nu al. Ik denk dat ze het talent heeft om heel groot te worden. Ik kan haar helaas niet gezien, want ik ga vrijdag naar City Jazz... en zij treedt op zondag op. Maar mocht u op zondag gaan, kan ik haar absoluut aanraden. Ik ga verder met het Abdullah Ibrahim Trio. Eh, Abdullah Ibrahim stond vroeger bekend onder Dollar Brand. Zo is hij begonnen in de muziek. Hij komt uit Zuid-Afrika, geboren in Kaapstad. En hij is al vroeg eh, op het pad van de muziek gezet door zijn grootmoeder. Hij speelde op zijn vijftiende al in plaatselijke big bands. En in 1958 vormde hij zijn eerste Dollar Rand Trio. Vanaf 1959 richtte hij het septet de Jazz Epistles op... waar ook Hugh Masekila in meespeelde en maakte hij furoren. Later ging hij eh, naar Europa, naar Zwitserland... ontmoette grootheden als John Coltrane, Art Blakey en Max Roach. Maar ook Duke Ellington. En Duke Ellington zorgde ervoor dat eh, hij in Parijs een plaat kon opnemen... en dat hij eigenlijk zijn entree maakte in de Europese en Amerikaanse jazz scene... waar hij nog veel groter werd. Nadat hij zich tot de islam bekeerde... veranderde hij zijn naam in Abdullah Ibrahim. Ik heb het allemaal uitgekozen. De Cape Town Revisited uit 2000. En het nummer heet The Water from an Ancient Well. was het Abdullah Ibrahim Trio. Ik ga verder met Laura Jurt. Zij is een eh, muzikant en een componist uit eh, Engeland. Ze komt uit eh, Hampshire. Ze speelt trompet en synthesizer. Ze heeft een aantal albums solo opgenomen... maar ze speelt ook in een jazzkwartet, Dinosaur. En dat album van de, die band, Together As One, heb ik uitgekozen. En daarmee hebben ze een belangrijke prijs gewonnen in 2017... Het nummer wat ik ga draaien van dat album dat heet Extinct. Laura Jurt with Dinosaur. klanken van Dinosaur met Laura Jurt. Norsi Jazz staat ook bekend om zijn enorm brede samenstelling van artiesten. En dat eh, hoor je ook goed terug in, in alle diverse stijlen op zo'n festival. En natuurlijk is niet alles even, ehm, even leuk. Dat is natuurlijk ook heel persoonlijk. Ik vond het altijd een ontdekkingstocht. En dat probeer ik ook in dit programma terug te laten komen. Diverse artiesten met diverse stijlen. En op zo'n festival als North Jazz kan je gewoon naar eh, gewoon wisselen. Als je ergens binnenloopt en je vindt het leuk, blijf je. En als je het niet leuk vindt, ga je door naar de volgende. Er spelen altijd gemiddeld zo'n vijf, zes artiesten tegelijk in de diverse zalen. En eh, de keuze is reuze. Dus ik kan het ook aan iedereen aanraden. De volgende artiest die klaar heb staan is het Marco Mesquida trio. Marco Mesquida is een pianist. Hij komt uit Menorca. Hij is uit 1987. Dus hij is inmiddels 36. Eh, hij maakt een, ehm, verschillende soorten muziek. Klassiek, hedendaags, populair, jazz, eh, pop en flamenco. Ik heb een eh, album uitgekozen dat heet um, ehm, Cantabile. Het komt uit 2015. En het nummer heet Radio Het Monson Elevation ik heb het moeite om het uit te spreken. Dus weer veel te lang, dus ik ga het eh, niet helemaal draaien.